Goedemorgen, ik ben Dielke Dit is het nieuws van NOS op 3. Er moet een zwarte lijst komen voor agressieve vliegtuigpassagiers. Gisteren kregen drie mannen uit Spanje een geldboete... omdat ze aan boord van een Transavia-vlucht weigerden een mondkapje te dragen. Mannen trokken zich niks aan van de stewards en stewardessen... en ze weigerden ook om netjes op hun stoel te zitten. De Tweede Kamer pleit al langer voor een zwarte lijst voor agressieve passagiers... maar erg vlotte wil dat nog niet. In het openbaar vervoer kan het, dus waarom zou het in een vliegtuig niet kunnen? En vervolgens horen we een jaar later dat er eigenlijk nog geen stap vooruit is gezet. Dus daar ben ik geïrriteerd over. Ik weet ook niet waar dat aan ligt. Ligt het aan de sector zelf? Ligt het aan doorzettingskracht van de minister? De minister Barbara Visser, demissionair minister van Infrastructuur... zegt tegen NH Nieuws dat ze werk wil maken van de zwarte lijst... voor vliegtuigpassagiers die zich misdragen. Gemeentes in de buurt van Tata Steel zijn de vervuiling en overlast zat. Ze zeggen tegen de Volkskrant dat de staalfabriek alleen in IJmuiden kan blijven... als hij groen, gezond en veilig gaat produceren. Tata Steel stoot kankerverwekkende stoffen uit. Vorige week bleek het onderzoek dat vooral kinderen daardoor last kunnen krijgen van hun gezondheid. De drie grootste kerkbazen van de wereld hebben hun gelovigen opgeroepen om het klimaat te redden. De paus, de Oosters-orthodoxe patriarch en de Anglikaanse aartsbisschop zeggen in een verklaring dat we de hulpbronnen van de aarde veel te snel opmaken. Volgens de krant Trouw is het voor het eerst dat ze samen optrekken om iets te doen aan de klimaatcrisis. In Groningen hebben honderden buitenlandse studenten geen dak boven hun hoofd. 600 hebben zich aangemeld voor een kamer er is maar plek voor 200. Sommige studenten slapen daarom in een tentje buiten de stad. Weer anderen kunnen terecht bij vrijwilligers. Deze student heeft op haar kamer ook een luchtbedje opgepompt voor een meisje uit Cyprus. Ik vind het gewoon belachelijk dat universiteiten gewoon wel studenten net het van oh kom hier studeren, het is hier zo mooi. Het is hier ook mooi. Ehm, maar gewoon helemaal niet realistisch zijn over het woningbeleid hier. Dat, dat, is gewoon hartstikke krom. Om het probleem onder de aandacht te brengen is er vanmiddag in Groningen een protestmars. Het weer wordt langzaamaan wat minder mooi vandaag. Begint vanochtend al in het zuiden met regen, later ook op andere plekken. In het oosten kan er ook onweer bij zitten. Voor de buien uit wordt het ongeveer 25 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB.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 Zet je kom en zet die shit in mijn Kom binnen, uh uh-ha, met je bitch, uh aha. Hey, shorty, kom schudden tot mijn dick, uh ha Let's get it, uh uh-ha, let's get it, uh uh-ha. Hoe je make-up en je outfit is killing, uh uh-ha.